Lieselot met het NOS-journaal. Het aantal klanten van de voedselbanken groeit in sommige delen van het land zo snel dat er wachtlijsten ontstaan. Er maken nu ruim 60.000 mensen gebruik van de voedselbanken en het aantal klanten groeit sinds december met 10% per maand. De groei is zo snel dat het moeilijk wordt voor iedereen gezond voedsel te regelen. Bovendien houden bedrijven als Albert Heijn minder voedsel over. De voedselbanken zijn daar afhankelijk van wat bedrijven over hebben. Onder andere in Rotterdam neemt de voedselbank geen nieuwe klanten meer aan. De politie in Den Haag gaat juweliers streng controleren. De politie denkt dat een deel van hen een cruciale rol speelt bij de heling van sieraden. De politie heeft registratieboeken uitgedeeld waarin juweliers moeten noteren welke sieraden bij wie zijn ingekocht. Op dit moment vindt die registratie niet of slecht plaats. De boeken zouden bij zes van de zeven gecontroleerde juweliers niet in orde zijn. In Den Haag worden bij over veel sieraden buitgemaakt. De nieuwe aanpak moet de heling daarvan tegengaan. President Boutersen noemt de amnestiewet een nieuw begin voor Suriname. De bitterheid over de periode van het militair bewind en over de binnenlandse strijd zal verdwijnen, zei Boutersen tijdens een bezoek aan buurland Guyana. De amnestiewet werd gisternacht aangenomen. De verdachten van de decembermoorden in 1982, onder wie Boutersen zelf, gaan daardoor vrij uit. De rechtszaak over de moorden gaat voorlopig wel door. Suriname gaat Nederlandse dossiers opvragen over de jaren 80 voor de Waarheids- en Verzoeningscommissie die er nu moet komen. De fiscus gaat een groep belastingbetalers direct de definitieve aanslag sturen. Het is een proef de 40.000 mensen bij wie de Belastingdienst ervan uitgaat dat de aangifte klopt. Deze groep krijgt dus geen voorlopige aanslag en hoeft niet maanden te wachten op zekerheid. De methode is al getest en was succesvol. De betrokkenen krijgen hun definitieve aanslag over een paar dagen op de mat. Het weer vanochtend vrij zonnig, vanmiddag bewolkt en mogelijk wat regen.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 Drie kwart eeuw geleden overleden. In 1953 namen eh, de Ramblers onder leiding van Theo Udemasman deze titelsong uit de musical Strike of the Band uit 1927 op. Met een hoofdrol voor het tenorsaxofonist Kees Bruin. Uit diezelfde tijd dateert de musical song The Man I Love. Aanvankelijk getiteld The Girl I Love. Ook deze song is in de jazz terechtgekomen en door velen uitgevoerd. Instrumentaal en vocaal. Ik vond een bijzondere uitvoering van de in 1998 overleden jazzzangeres en kampioen improvisatie Betty Carter. The Man I Love. Nice Work If You Can Get It van Gershwin uit de film Damsel in Distress uit 1937. Gespeeld door de Amerikaanse jazzgitarist van Siciliaanse afkomst Joe Pass. In zijn tijd een virtuoos. Maar goedemorgen Hans Rijmers. Vanmiddag gaan we naar een heel andere virtuoos luisteren. Ja, zeker. Hoewel dat Nice Work If You Can Get It, het is wel erg actueel hè? Ja. Ja. <laughs> <laughs> ja. Ja, eh, Vincent Koning, eh, eh, toch een van de beste Nederlandse jazzgitaristen. we kennen natuurlijk allemaal de grijs verleden Wim Overgouw en, ja. en, en heden ten daag Jesse van Ruler en Maarten van de Grinten en, en Martijn van Itterson. En natuurlijk fenomenen. Maar Vincent Koning zit toch, eh, denk ik, wat meer op, aan, als de traditionele gitarist, hè? in de stijl van, eh, van Wes Montgomery en, en Kenny Burrell. En, en... Niet het al te verder geriedel. Nee, nee. Nee, je, af en toe een akkoordje. Dat ja, nee, maar ik, ik bedoel ook af en toe wat, wat, wat aanslagen die wij begrijpen. ja, ja. ja. ja. Hè? Ik bedoel, als je, het, als je het begrijpt en het klinkt lekker, dan is het ook over het algemeen wat plezieriger om naar te luisteren. En dan kan het voor de, voor de kenners en voor de muzikanten zelf hè, wat, wat, wat, eh, het, het geriedel eh, heel virtuoos zijn. Maar ja, nou ja, iedereen heeft zijn, eh, zijn stijl. Dus we zijn, er, we zijn er best wel blij mee dat hij, eh, dat hij komt. Ja, en hij heeft toch met, met wel grootheden gespeeld. Hè? Piet Noordijk en Kees Slinger en, en, en Benny Bailey en nou, Jarmo Hogendijk. Daarvoor kun je niet zeggen dat het een traditionele trompetist is. Hè? Het, het zit toch ook aan de, aan de, aan de, een beetje aan de kant van uh, Erik Vloeimans en uh, Kate Crash en eh, consorten en zo. Dus, maar hebben mooie dingen. Ja, absoluut. Absoluut, absoluut. ja, nou ja, wat we al eerder hebben gezegd. We zijn er blij als ze gelijk beginnen en gelijk eindigen. Nou, oké. Maar we zijn blij dat, dat hij er is. En ik ben er, ik ben er heel, heel benieuwd naar. Hij heeft overigens wel hele mooie, mooie cd's ook gemaakt. Met het trio The Coast The King and I. Zo heet het trio. Van, van, eh, waar, hij, waar hij mee speelt. Met onder andere Rob van Bavel. Mhm. En eh, Frans van de Geest. Ja, dat zijn toch twee, ook twee redelijk traditionele muzikanten. En eh, Frans van Geest, de vaste bassist van het jazzorkest, het Metropoolorkest. Ja. ja, en uh, Rob van Bavel. Nou, prima. Fantastische docent. Hoewel eh, Vincent Koning ook docent aan conservatorium is. dus het zijn, het zijn wel allemaal fantastische muzikanten eigenlijk. die wel erg goed weten wat ze doen. Dus ik, ik heb wat meegenomen van hem. Wat overigens helaas geen compositie is van Kurswin. Ja, ik had je nog gevraagd. Maar ja, ja nee, nee, nee, ik kon het niet vinden. Dus ik heb een... Hij heeft luister eens, eh, Hij heeft iets meegenomen van andere modale eh, eh, componisten. Laat maar maar raaien, Cole Ja, ja, ja, ja, nou, nou oké. Nou, tijdgenoot. Maar luister eens, ja. wie gaan hem begeleiden? het, het trio met Erik en, en Frits. Dus het, het, ook weer. Ja, Frits is er. Ja. Ja, deze week, eh, deze, deze maand wel, volgende maand is hij er niet. Zijn Tom Tom kan Zandvoort weer vinden. Ja, ja, ja. nou misschien ook door die nieuwe parkeergarage. Hoewel ik moet zeggen dat de nieuwe parkeergarage, dat dat in bezoekers, denk ik toch wel scheelt. Ik, eh, althans wel die indruk. Hm. dat mensen toch ook van buiten zeggen van, eh, althans dat hoorde ik bij het vorige concert, ja het is toch wel plezierig. Het moet nog even bekender worden maar dat je niet meer eh, of te, hoeft te zoeken naar een plek. Maar dit, is, dit is, het voorlaatste concert van het seizoen, hè? Ja. ja. Eh, eh, hoe is het nou gegaan dit jaar? Beter dan vorig jaar? Ja. Ja. Ja, maar dat is ook wel aanwijsbaar hoe dat komt. er zijn, we hebben nog niet één seizoen gehad waarin zoveel vocalisten zijn geweest. en vocalisten brengt mensen. Dat, dat is nou één keer zo. Ehm, het, het, klinkt misschien raar om te zeggen, maar de markt voor, eh, voor toeters is niet zo fantastisch. trompet, uh, tenor, alt of bariton, eh, sax, trombone. Dat is, dat is lastig. Daar haal je de kenners natuurlijk wel mee naar binnen. Maar voor het grote publiek eh, ja, zijn vocalisten toch wat, eh, toch wat plezieriger. Maar we gaan natuurlijk, we organiseren het niet eh, als populariteitspol om zoveel mogelijk mensen binnen te krijgen. Daar gaat het niet om, het gaat om de kwaliteit, die, die je krijgt. En, en het grote gemiddelde van kwaliteit muzikanten en... en uh, aanstormend talent en gevestigde namen. Dus dat gaan we volgend jaar ook weer we zijn druk aan het programmeren mhm. voor het volgend seizoen. Kan je al een, een tipje van de sluier oplichten? Of, eh? Nou, nee, eigenlijk niet. <laughs> Nee, nou ja, er zijn, er zijn wel voorkeuren. Eh, ik zou een hemeltorgel erg leuk vinden. Hè. Dat, eh, dat, dat, is leuk om te doen. Ja. accordeonist, bijvoorbeeld. Ja, Johnny Meijer leeft jammer genoeg niet meer. Maar dat hadden we natuurlijk ontzettend graag willen André horen. André Bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Eh, eh, maar wat natuurlijk ook een rol speelt zijn de voorkeuren van, de, eh, van degene die programmeren. Hè. De, Erik Timmermans, Johan en Erik, ja, die, die zitten natuurlijk heel dicht bij het vuur en, wat ze om zich heen zien. Waar ze op festivals mee spelen. Hè. wat ze op een conservatoria voorbij zien komen. Hè. Zo zijn we aan Francesca Tandoi gekomen bijvoorbeeld. Ja, dat, dat, ik als dat er is, eh, een andere programmeur die komt daar niet aan. Eh, en dat is natuurlijk een ongelooflijk voordeel wat we hebben. Dat we heel dicht bij het vuur zitten en dan ook die, die talenten kunnen laten horen.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 can't take that away till three The way you changed my life No, no, they can't take that away from me No, they can't take that away Can't take that away Can't take that away muziek uit de film Shall We Dance anno 1937. They Can't Take That Away From Me. In de film gezongen door Fred Astaire en daarna door vele jazzcrooners en zangeressen. In dit geval door Mel Tormé, in 1956 opgenomen met het Marty Page Dectet. En de trombonesolo was van Bob Innevelsen. Baron Toet Tielemans, geboren in 1922 en nog steeds actief op de jazzpodia, heeft bekendgemaakt zijn afscheidstournee te gaan maken. Maar de fluitende gitarist en mondharmonica-speler heeft zoiets al eerder beweerd. Ook hij heeft muziek van Gershwin op zijn omvangrijk repertoire staan. Zoals How Long Has This Been Going On, afkomstig uit de musical Funny Face anno 1928. Toets samen met de Amerikaanse jazzpianiste Shirley Horn. Luchtige jazz, gespeeld door het kwartet van Tis Benny Goodman, eind jaren 30. Met Lionel Hampton op de vibrafoon, Teddy Wilson op de piano en Gene Krupa op de drums. Who Cares, afkomstig uit de Gershwin musical For Thee I Sing. In het eerste uur draaide ik al een song uit de volksopera Porgy and Bess, gespeeld door Miles Davis. Op verzoek Laat ik nog eens die schitterende stem horen van de van oorsprong Italiaanse jazzzangeres Roberta Gamberini in een andere song van Porgy and Bess. Roberta Gamberini, begeleid door onder andere pianist Hank Jones met Porgy, You Is My Woman Now. Porgy is your woman now. And I ain't never going nowhere unless you share the fun going with you I'm still Ah! when I see him He hypnotizes me When he takes hold of me With his hot hands Someday I to handle me and hold me so It's gonna be like dying porgy Deep inside Let him handle me and drive me mad If you can keep me, I want to stay so It's gonna be like dying porgy Deep inside to stay here with you forever I've got Thank you. Dat was de fluwele tenorsound van Stan Getz, begeleid door pianist Oscar Peterson, gitarist Herb Ellis en bassist Ray Brown. Het I Was Doing Alright door de broers Ira en George Gershwin in 1937 geschreven voor de film The Goldwyn Follies. Ook in onze tijd wordt de muziek van Gershwin nog steeds op het repertoire opgenomen. Bijvoorbeeld door Jamie Cullum met I Can't Get Started. I'm a glum one. It's explainable I met someone unattainable Life's a bore The world is my oyster no more All the papers Where I let the news with my capers now will spread the news Superman turned out to be a flash in the pan I've flown around in a plane I've settled revolution in Spain The North Pole I have charted But I can't get started with you around the Gulf I'm on the park And all the movies want me to star I've built a house, a showplace But I can't get no place with you you're so supreme Lyrics that I write of you Just for a sight of you And I dream Both day and night of you And what good does it do In 1929 I so sure In London I'm presented at court But you've got me downhearted Cause I can't get started with you Jamie Cullum eindigt deze CFM Jazz over de muziek van George Gershwin. Samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks. Nog niet genoeg jazz gehoord? Ons Rijmers nodigt jullie graag uit om vanmiddag naar de krocht te komen voor het concert met het trio Johan Clement. Versterkt door gitarist Vincent Koning. De volgende week is er natuurlijk weer CFM Jazz.